7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn voor de tweede dag op rij... bijna 2000 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal besmettingen in de VS nam ook fors toe... tot ongeveer 430.000. Dat is meer dan een kwart van alle coronabesmettingen ter wereld. In een Rotterdams verpleeghuis voor demente bejaarden... is de afgelopen drie weken bijna de helft van de bewoners overleden. Waarschijnlijk door het coronavirus, dat schrijft NRC. Volgens de krant gaat het om zo'n 15 mensen. Er komen er bijna dagelijks nieuwe sterfgevallen bij. Een kwart van zowel de bewoners als het personeel in het Rotterdamse verpleeghuis blijkt besmet te zijn met het virus. Ook gemeenten zeggen dat ze in problemen komen door het coronavirus. Ze geven meer geld uit aan bijvoorbeeld de opvang van kwetsbare mensen... en krijgen minder geld binnen uit belastingen en parkeergeld. Wordt nog onderzocht hoe hoog de kosten precies zijn. Als er geen verdere steunmaatregelen volgen... dan komt een vijfde van de Nederlandse musea volgende maand al in de problemen. Eén op de vier zou zelfs voor het einde van dit jaar failliet kunnen gaan... zegt de museumvereniging. Veel musea kampten al voor de coronacrisis met tekorten. Het zou helpen als het Rijk, gemeenten en provincies... de huur van musea in overheidsgebouwen zitten willen kwijtschelden. In de Verenigde Staten hebben duikers het lichaam gevonden... van de achtjarige Gideon McCain een lid van de Kennedy-familie. raakte vorige week samen met zijn moeder vermist... toen ze in de buurt van Washington in een kano het water opging om een bal terug te halen. Dinsdag werd het lichaam van zijn moeder al gevonden... een 40-jarige kleindochter van Robert Kennedy. Het weer is nog helder, 5 tot 8 graden. Weer veel zon vandaag, wel wat meer bewolking en wind. 15 graden wordt het op de Wadden, mogelijk 23 in Limburg... Morgen wat frisser. In het paasweekend gaat de temperatuur eerst omhoog, later volgen buien.